Marnix Ampersen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders en minister Gus van Justitie en Veiligheid... hebben naar eigen zeggen een goed en prettig gesprek gehad over een tweet van Wilders. Dat hebben ze laten weten op Twitter. Wilders benoemde in de tweet van eind december de Turkse afkomst van Gus. Hij schreef, nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft... want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. Het bericht leidde tot veel woede in de Tweede Kamer. Bij een botsing tussen twee auto's in Alkmaar zijn woensdagavond twee vrouwen om het leven gekomen. Mogelijk was er sprake van een straatrace. De slachtoffers van 77 en 84 zaten bij elkaar in de auto. Een man van 24 die de andere auto bestuurde is aangehouden. Getuigen spreken van scheurende Mercedes'en. Een daarvan zou zijn ingereden op de auto van de vrouwen. De politie doet daar onderzoek naar. Voor de kust van Florida zijn vijf lichamen gevonden in de zoektocht naar vermiste migranten. Afgelopen weekend zonk een boot met daarop tientallen mensen op ruim 70 kilometer uit de kust van Miami. 34 opvarenden worden nog vermist. Zeker één migrant heeft het drama overleefd. Hij zei dat de boot zaterdagavond was vertrokken van een eilandengroep die bij de Bahama's hoort. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA bestrijdt dat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar... meer dan 6500 arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen. Volgens Infantino waren het er maar drie, zei hij in Straatsburg op bezoek bij de Raad van Europa. Het getal 6500 komt van de Britse krant The Guardian... die onderzoek deed in landen in Azië waar veel arbeidsmigranten vandaan komen.